Annette Schut met het NOS Journaal. Daisy Boutersen is niet welkom in de Verenigde Staten. Datzelfde geldt voor zes andere voormalige kopstukken uit het Surinaamse leger... en een aantal familieleden van hen. Als reden geeft Amerika dat de zeven mannen betrokken zijn geweest... bij de decembermoorden in 1982. De Surinaamse ex-president werd daar in 2019 voor veroordeeld tot 20 jaar cel... een straf die vorig jaar in hoger beroep overeind bleef... Hij had zich begin dit jaar moeten melden bij de gevangenis in Paramaribo, maar kwam niet opdagen. Boutersen staat sinds een maand daarvoor op de opsporingslijst van Interpol. De regering van Haiti heeft een presidentiële overgangsraad ingesteld. Die moet de weg vrijmaken voor een nieuwe premier... die met een nieuwe regering de orde en veiligheid moet herstellen. In het land heerst chaos. De afgelopen jaren hebben bendes op steeds meer plekken de macht overgenomen. In Haiti zijn al acht jaar geen verkiezingen geweest... Drie jaar geleden werd de premier vermoord. Sindsdien zit er een impopulaire interim-premier. In Turkije is een man om het leven gekomen bij een ongeluk met een kabelbaan. Minstens zeven anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de Turkse badplaats Antalya. Het vond plaats nadat een van de palen die de kabelbaan dragen was omgevallen. Vervolgens botste een cabine tegen die paal, waarna de inzittenden eruit vielen bijeenkomst voor Israël in Friesland is gisteravond verstoord. Op die bijeenkomst van de organisatie Christenen voor Israël sprak Hanjana Naftali. Hij werkt voor de Israëlische premier Netanyahu. Vier pro-Palestijnse actievoerders werden de zaal uitgezet. Het weer, het klaart op en het is een graad of 11. De dag begint vrij zonnig met sluierwolken. De temperatuur loopt vanmiddag op tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog steeds een lange file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. Daar moet je nog een half uur geduld hebben. Het is ook nog wat drukker bij de Keukenhof op de N208... en op de A10 Noord bij Amsterdam heb je bijna 10 minuten tijdverlies. Daar rijdt het langzaam voor knooppunt Koenplein.